Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Om mensen die gewond zijn geraakt door orkaan Irma... maar ook om mensen die al in het ziekenhuis lagen toen Sint Maarten getroffen werd. Het ziekenhuis in Sint Maarten is door de storm vrijwel onbruikbaar geraakt. Zo lijkt de operatiekamer verwoest te zijn. Orkaan Irma trekt intussen verder richting de Verenigde Staten. In de staat Florida, waar hij aan land komt, moeten ruim 5,5 miljoen mensen hun huis uit. Wielrenster Leontien van Moorsel zou in aanloop naar de Olympische Spelen van 2000 EPO hebben gebruikt. Dat claimt haar voormalige arts Peter Jansen in de Volkskrant. Jansen werkte jarenlang als ploegarts bij onder meer PDM en Vacansoleil. Hij zegt in het interview aan Van Moorsel EPO geleverd te hebben. En ook zou hij haar hebben laten zien hoe ze het moest gebruiken. Leontien van Moorsel is vaker beschuldigd van EPO-gebruik, maar is nooit betrapt. En ze blijft ontkennen. Gemeenten hebben vier keer over het hoofd gezien dat iemand geregistreerd stond als een mogelijke bedreiging voor de staatsveiligheid. En daardoor konden ze in theorie gewoon een nieuw paspoort aanvragen. Informatie uit het waarschuwingssysteem waarin die signaleringen worden bijgehouden... wordt soms niet goed overgenomen in de systemen van de gemeente. In één geval heeft iemand die aangemerkt stond als mogelijk gevaarlijk toch een paspoort gekregen. Dat werd na vier maanden weer ingetrokken. En bij een schietpartij in Almere is een gewonde gevallen. De dader is volgens de politie ontkomen. Hoe het slachtoffer aan toe is, is onbekend. De schietpartij vond plaats in de wijk De Wierde in Almere Haven. De toedracht is nog onduidelijk.